Drie uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat South Dakota is zo'n 800.000 liter ruwe olie weggelekt... bij een breuk in een oliepijpleiding. De pijpleiding Keystone loopt van Canada naar raffinaderijen in Illinois en Oklahoma. De olie is volgens de autoriteiten niet in drinkwater of oppervlaktewater terechtgekomen. Het lek is inmiddels gedicht. De eigenaar van de pijpleiding moet de weggelekte olie opruimen. Volgende week wordt een beslissing genomen over de aanleg van een grotere nieuwe pijpleiding, Keystone XL. Tegenstanders van het project wijzen erop dat lekkages zoals die van vandaag altijd kunnen gebeuren. Het huis waarin Anne Frank is opgegroeid is eigendom geworden van de Anne Frank Stichting. De stichting heeft het pand overgenomen van woningcorporatie IJmeren. Familie Frank wonen van eind 1933 tot half 42 in het pand op het Merwedeplein in Amsterdam. Daarna dook het gezin onder. De inrichting van het huis is nog in dezelfde vooroorlogse stijl. IJmeren heeft het pand verkocht omdat het te veel specialistisch onderhoud vergt. Het huis blijft dienen als onderkomen voor schrijvers die in eigen land niet vrij kunnen werken. Het Duitse elektronica-concern Siemens sluit de vestiging in Hengelo, waardoor 600 banen verdwijnen. Dat meldt RTV Oost. Personeel wordt vanochtend op de hoogte gebracht. In Hengelo maakt Siemens compressoren en gasturbines en met die tak van het bedrijf gaat het al een tijdje niet goed. Siemens is bezig aan een wereldwijde reorganisatie waarbij in totaal bijna 7000 banen verdwijnen. Rabobank mag in een reclamespot niet meer beloven het hongerprobleem in de wereld op te lossen. Dat heeft de reclamecodecommissie besloten. In het oordeel van de commissie staat dat de aanpak van Rabobank tot een oplossing van het probleem zal leiden, is door de bank niet aannemelijk gemaakt. De Rabobank zegt dat de belofte uit de reclamespot verwijderd zal worden. Het weer, vanuit het westen opklaringen, minimaal landinwaarts tot rond het vriespunt met kans op mist, aan zee en graad of 4. Overdag vrijwel overal droog bij een graad of 9.